you Machtig is uw naam, overal op aarde. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam, overal op aarde. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u aangebracht het is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u U heeft de mens bijna goddelijk gemaakt, omkranst hem met glorierijke pracht. Het werk van uw handen aan hem toevertrouwd, alles aan zijn voeten neergelegd.